Al zijn we samen vijftig jaar getrouwd, wij voelen ons toch heus nog niet zo oud. Het is nog net als vijftig jaar geleden, jij wordt nog steeds oprecht door mij aan till de krijt. Het haar bleef jong Daarom zingen wij, al zijn we samen vijftig jaar getrouwd. Wij voelen ons toch heus nog niet zo oud. Het is nog net als vijftig jaar geleden. Jij wordt nog steeds oprecht zilveren grijs.